Jan van der Putten met het NOS-journaal De poging verder. Het is nu te donker en het weer is te slecht. Volgens reddingswerkers is een verantwoorde en zinvolle reddingsoperatie nu niet mogelijk. De noodverordening op het strand blijft van kracht. Dat betekent dat verder niemand in de buurt mag komen. De vijf potvissen werden gisteren aan het eind van de middag ontdekt. Twee dieren zouden inmiddels dood zijn. In Tilburg zijn seksfoto's van minderjarige leerlingen verspreid via Instagram. Het zijn leerlingen van één of meer scholen in Tilburg. Een moeder deed aangifte nadat naaktfoto's van haar dochter op de site waren beland. De politie ontdekte dat er tientallen obscene foto's van minderjarige leerlingen op Instagram stonden. Er is een speciaal kinderporno-team op de zaak gezet dat bekijkt of de beheerder van de website of anderen kunnen worden vervolgd. In IS-gebieden in Syrië en Irak wonen zeker 70 Nederlandse kinderen, zegt de AIVD in een rapport. Het grootste deel is door hun ouders meegenomen uit Nederland. De anderen zijn in IS-gebied geboren. Volgens de AIVD hebben de kinderen het zwaar. Ze krijgen te maken met dood en verderf, zegt de dienst. Hun vader of andere familieleden sterven. Ze moeten toekijken bij executies of lijfstraffen. Jongens krijgen jihadles en leren hoe ze executies moeten uitvoeren. Meisjes worden uitgehuwelijkt als ze nog heel jong zijn. De laatste Nederlandse klanten die nog geld te goed hadden van iSafe krijgen dat de komende dagen terug. Het gaat om spaarders die meer dan 100.000 euro op de IJslandse bank hadden staan. Belangengroep IceSaving heeft bekendgemaakt dat ook de laatste 15% van het uitstaande bedrag wordt terugbetaald. IceSafe ging in 2008 en onder door de crisis. De bank had ook veel Nederlandse spaarders die waren afgekomen op de hoge rentes. Spaarders die minder dan een ton te goed hadden kregen hun geld al eerder. Het weer vannacht buien, minimumtemperatuur 3 graden.